12 uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. De Merwedebrug gaat volgende week weer open voor vrachtverkeer. Minister Schultz van Hagen zei in een debat in de Tweede Kamer wel... dat de brug nachts nog een paar keer dicht gaat. Begin oktober werd de brug afgesloten voor vrachtverkeer... en waren in de draagbalken haarscheurtjes ontdekt. Gezinnen met een laag inkomen of middeninkomen gaan er volgend jaar financieel op vooruit. Het kindgebonden budget gaat voor het eerste en tweede kind omhoog met maximaal 100 euro per kind. Het gaat om bijna 800.000 gezinnen, schrijft minister Asje aan de Tweede Kamer. Een gedetineerde heeft zelfmoord gepleegd in de gevangenis in Nieuwegein. Er wordt onderzocht hoe dat kon gebeuren, zegt het ministerie van Veiligheid en Justitie. Er is nog niets bekendgemaakt over de identiteit van de gedetineerde en waarvoor hij in de gevangenis zat. De uitslag van de presidentsverkiezingen in de Amerikaanse staat Michigan is nu ook officieel. Bijna drie weken na de verkiezingen heeft de kiescommissie bekendgemaakt dat Donald Trump met een verschil van nog geen 11.000 stemmen heeft gewonnen van Hillary Clinton. Het was de laatste uitslag die nog moest komen. Trump staat nu op 306 en Clinton op 232 kiesmannen. Sapfabrikant Healthy People heeft het gouden windei gewonnen. Hun sap blauwe bosbes en framboos is volgens voedselwaakhond Foodwatch... het meest misleidende product van 2016. Het vruchtensap bestaat volgens de voedselwaakhond... vooral uit goedkope appel- en druivensap... en amper uit wat het pak belooft, bosbes en framboos. 36% van de 24.000 stemmen ging naar het sapje. Volgens Foodwatch zit er in dit sap meer suiker dan in cola. Energiedrank Red Bull eindigt als tweede omdat er ook heel veel suiker in zit. En de derde plaats is voor de drinkyoghurt van Optimal Griekse stijl. Met de smaak honing-walnoot. Volgens Foodwatch bevat het drankje geen Griekse yoghurt, geen honing en ook geen walnoot.